Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Alles moet anders op de woningmarkt. Dat schrijven banken en woningmarktdeskundigen in een rapport dat is gedeeld met de Volkskrant. Volgens de experts is het bouwen van meer huizen de enige manier om de woningcrisis op te lossen. Ook vinden ze dat starters hun pensioen moeten kunnen gebruiken om een huis te kopen. En moet er een woontoeslag komen voor kopers en huurders met een laag inkomen. Het is nog niet duidelijk of de politiek er iets mee gaat doen. De politie en de voedsel- en warenautoriteiten Autoriteiten hebben een inval gedaan bij een dierenverhuurbedrijf in Appeltern. De dieren zouden er worden verwaarloosd. Dat kwam allemaal aan het licht na een aflevering van Boos. Als dieren niet waar op waren, liepen, dan sloegden ze echt op aan bloed Moet je goed luisteren, vent. Ik ben een dierenvriend. Nee hoor. Ik ben een dierenvriend al mijn hele leven lang. Ik heb dit mijn handen en voeten opgebouwd. En ik ben heel, heel goed voor mijn dieren. Daar denkt de inspectie toch anders over. De eigenaar krijgt maatregelen opgelegd. Wat die precies zijn is niet bekendgemaakt. En eindelijk was het zover. De eindexamenleerlingen van het VMBO kader- en beroepsonderwijs kregen vandaag het verlossende belletje of ze zijn geslaagd. Hey Tess, met mevrouw Dijksla. Hoi mevrouw. Eh, ik heb goed nieuws voor je. Niet! Jawel! Echt? <laughs> niet. ben ik echt geslaagd? Ja. Echt niet! Bij heel veel bedrijven staan ze nu al te springen om de scholieren, zegt deze leraar. Die gaan bijvoorbeeld in de kinderopvang werken, waar eh, hè, wij de kinderen de BSO, eh, dat soort dingen brengen. Eh, ook verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen zijn zij degene die aan het bed staan. Eh, maar ook bijvoorbeeld de kapper eh, om je haar te laten knippen. Dus het zijn de mensen die eh, met hun handen aan het werk gaan zometeen.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 And will you spare a thought for an ideal world where we're free to choose? dream. That's why I tell you I could start again. You can depend on it. alleen, het heeft al veel te lang geduurd En enkel hier voel ik me zeven, vallen tranen op mijn stuur Regendruppels op mijn ramen tikken door De radio staat aan, alleen de zender is verstoord Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze pauze de hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was mean Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze pool rij solo, solo, solo. Aan het einde van de dag dan rijd ik solo, solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo. En naar buiten beweegt alles nu in slow-mo. Mensen zien me lachen change your mind. You won't find one better. Can't you see that love is blind?